Begin dit jaar woonde 1 op de 6 kinderen bij de vader of de moeder. 20 jaar geleden was het nog maar 1 op de 9. In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. Meestal is een scheiding de oorzaak, het overlijden van een ouder... of dat de ouders nooit hebben samengewoond. De meeste eenoudergezinnen zijn in Heerlen en Rotterdam. In Staphorst en Urk is het aantal het laagst. Minister Blok pleit ervoor om in gesprek te blijven met Rusland... en om vooral op economisch gebied te blijven samenwerken. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft hij een Rusland-strategie. Daarin staat hoe volgens het kabinet met het land moet worden omgegaan. Blok schrijft dat Rusland doelbewust desinformatie verspreidt en spioneert. Volgens de minister proberen ze waar mogelijk EU-lidstaten tegen elkaar uit te spelen. Als voorbeelden noemt Blok de ramp met MH17... en de poging vorig jaar om het OPCW in Den Haag te hacken. Steeds meer Nederlanders pakken de trein naar het buitenland. Het waren er dit jaar 4 miljoen, een stijging van 13 vergeleken met vorig jaar. De meeste reizen gaan naar bestemmingen die relatief dichtbij zijn... zoals Disneyland Parijs, Brugge en het vliegveld van Brussel. Enkele tienduizenden mensen boekten bij NS International ook een reis naar een bestemming meer dan 700 kilometer verderop. Veel wintersporters kiezen voor een treinreis vanwege het milieu. De kolencentrale Hemweg in Amsterdam gaat vandaag dicht. Straks om 11 uur worden alle machines uitgezet. De centrale geldt als de meest vervuilende van Nederland. De vervroegde sluiting werd vorig jaar al aangekondigd... om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen. Tot eind dit jaar worden er nog levensgrote portretten... van de ongeveer 200 medewerkers op de gevels geprojecteerd. Het weer nog, hier en daar een bui, af en toe zon, vrij veel wind en het wordt 9 graden. Morgen meer bewolking met van tijd tot tijd regen en het blijft vrij zacht met 5 tot 10 graden.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 make this such a mental Christmas girl. to me, girl. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch, you come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and it's that tongue tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't. Uptown, hey nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made of? of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight, I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to. Fuck. Fuck them like you do want to. Come, you gated, get discovered, I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. gun to. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get a Bet you you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom runs? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?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 allemaal fijne dagen en...